12 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Likud-partij van de Israëlische premier Netanyahu... wil binnen zes weken interne verkiezingen houden voor het leiderschap van de partij. Dat melden Israëlische media. Netanyahu wordt verdacht van fraude en omkoping... en moet zich verantwoorden voor de rechter. Maar zolang hij premier is, kan hij een veroordeling ontlopen. Daarnaast zit Israël in een politieke impasse. Na twee verkiezingen dit jaar is het niet gelukt... een nieuwe regeringscoalitie te vormen. Boeren in Flevoland gaan vanmiddag actie voeren langs de snelwegen A6 en A27, meldt Omroep Flevoland. Tussen half 1 en 2 uur middags willen de boeren bij op- en afritten op de vluchtstrook gaan staan. De boeren zeggen niet de wegen te zullen blokkeren. Aanleiding voor het protest is het gesprek van landbouworganisaties met minister Schouten van Landbouw op maandag. De Spaanse politie heeft bij de Noord Noordwestkust een onderzeeër onderschept met 3000 kilo cocaïne aan boord. Volgens Spaanse media kwam de 20 meter lange onderzeeboot uit Colombia. Aan boord waren drie mensen, twee van hen zijn opgepakt, de derde wist te vluchten. De Spaanse politie vermoedt dat het gaat om een grote drugsbende. Dit type onderzeeër kost al snel 2,5 miljoen euro. Meer dan 71 van de stemgerechtigden heeft afgelopen dag gestemd... tijdens de districtsverkiezingen in Hongkong. Het is een recordopkomst. Volgens de exit polls krijgen democratische kandidaten... onder wie enkele voormalige leiders van de studentenprotesten... een derde van de zetels. Voor het eerst konden de inwoners van Hongkong naar de stembus... sinds er hevige protesten uitbraken. De stembusgang wordt gezien als een referendum... over het beleid van de regering in Hongkong. De betogers hadden opgeroepen vandaag niet te demonstreren... om het democratisch proces niet te verstoren. Het weer. Vannacht is er in het hele land kans op dichte mist. De temperatuur daalt naar 1 tot 6 graden. Overdag is het bewolkt met af en toe zon en s'avonds lichte regen.